uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Het bezette Maagdenhuis in Amsterdam wordt deze week waarschijnlijk niet ontruimd. De Universiteit van Amsterdam vindt de discussie die nu plaatsvindt inspirerend... en zegt daarom geen haast te hebben om de actievoerders uit het bestuursgebouw te laten vertrekken. Vorige week woensdag drong een groep studenten het Maagdenhuis aan het spui binnen. Ze eisen meer inspraak in het universiteitsbeleid. Ondanks dat het college voorlopig geen ontruiming wil... is er wel aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. Een Nederlandse militair heeft in Irak per ongeluk een Koerdische Peshmerga-strijder neergeschoten. Volgens Defensie gebeurde dat op een trainingslocatie in de buurt van Erbil in het noorden van het land. De Koerdische strijder is naar het ziekenhuis gebracht. De marechaussee onderzoekt het incident. Sinds twee weken geven Nederlandse militairen Peshmerga-strijders les. Daarbij leren ze hoe ze terreurbeweging IS kunnen bestrijden op de grond. Het Duitse voormalige SPD-bondsdaglid Sebastian Edati heeft bekend dat hij kinderporno op zijn werklaptop had staan. Hij werd ervan beschuldigd dat hij tussen 2005 en 2010 foto's en video's met kinderporno had gedownload. In ruil voor zijn bekentenis en een boete van 5000 euro is de zaak geseponeerd. Daken van asbest die in contact staan met de buitenlucht worden definitief verboden. Bij deze daken verweert de asbest en komen gevaarlijke vezels vrij die schadelijk zijn voor de gezondheid. Recente branden waarbij asbestdeeltjes in woonwijken terechtkwamen onderstrepen volgens staatssecretaris Mansveld van Milieu de noodzaak van een verbod. Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering. Vanaf 1 januari 2016 komt daar wel subsidie voor. Het weer buien, mogelijk met hagel en tussendoor zon. Er staat een krachtige westenwind en het is tussen de 6 en 9 graden. Tegen de avond wordt het droog, morgen gaat het weer regenen en dan is er niet veel zon.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 Daardoor zijn bij Delft-Zuid twee rijstroken dicht. Dat gaat waarschijnlijk tot een uurtje vijf duren. Verkeer in de regio Den Haag kan het beter omrijden over de A12. Dan kun je keren bij Gouda. En vervolgens kun je daar vandaan weer over de A20 richting Rotterdam rijden.